Mark Visser met het NOS-journaal. De wachttijd voor asielprocedures is verder opgelopen. Aanvragen worden gemiddeld na een jaar en vier maanden in behandeling genomen... zegt Vluchtelingenwerk Nederland dat cijfers vergeleek. Drie maanden geleden lag de wachttijd volgens de organisatie nog onder een jaar. De vertraging is volgens Vluchtelingenwerk het gevolg van slechte planning... bezuinigingen op de IND en te laat ingrijpen van staatssecretaris Harbers... Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat de IND hard werkt aan het probleem... en dat de meeste zaken binnen een redelijke termijn worden afgedaan. Het Bronnovo ziekenhuis gaat uiterlijk in 2024 dicht... heeft het Haaglanden Medisch Centrum net bekendgemaakt. Vanaf juli is het Bronnovo al in de weekenden dicht. Eerder was er al een geheim rapport uitgelekt... waarin staat dat het ziekenhuis dicht moet... om de andere twee locaties van het HMC een betere toekomst te geven. Er hoeft volgens het bestuur geen medisch personeel gedwongen te vertrekken... door de sluiting van het Bronnovo ziekenhuis. Mogelijk moet er wel ondersteunend personeel vertrekken... maar daarvoor wordt er een sociaal plan opgesteld. Thomas Ghosn van Renault is afgetreden. Gisteravond was het duidelijk geworden dat hij vandaag zou worden vervangen... als CEO en bestuursvoorzitter. Ghosn zit sinds november vast in Japan... op verdenking van miljoenenfraude bij Nissan en Mitsubishi... die onderdeel zijn van de Renault-groep. Hij ontkent de fraude. Renault bleef na zijn arrestatie achter hem staan... omdat uit voorlopig onderzoek bleek dat hij Renault niet had gefraudeerd... Nissan en Mitsubishi vervingen hem kort na zijn arrestatie al wel. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het zuidwesten kans op een winterse bui.